met het Journaal. In Zuid-Korea zijn strenge maatregelen genomen tegen verspreiding van het coronavirus. Volgens premier Chung is het land in een noodfase beland. In de Zuid-Koreaanse stad Daegu zijn sinds woensdag 110 besmettingen bijgekomen. De bron is een kerk in de stad. Een zieke kerkganger, een vrouw van 60, heeft de andere waarschijnlijk besmet. Zo'n duizend kerkgangers zijn allemaal in quarantaine geplaatst. De vlucht met 39 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Westerdam is geland op Schiphol, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep was gisteren uit Cambodja vertrokken. De passagiers waren daar gestrand nadat was gebleken dat een van de opvarenden was besmet met het coronavirus. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn alle Nederlanders getest op het virus en is niemand besmet. De GGD houdt de terugkerende cruisegangers de komende twee weken in de gaten. Rusland probeert opnieuw de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Daarvoor waarschuwen Amerikaanse inlichtingendiensten. De commissie van het Huis van Afgevaardigden, die zich richt op de veiligheidsdiensten, heeft te horen gekregen dat Rusland probeert om president Trump herkozen te krijgen, melden bronnen aan onder meer de New York Times. Volgens de krant reageerde Trump woedend op de waarschuwing. Hij zou bang zijn dat de democraten het tegen hem gaan gebruiken. Het kabinet komt met een compensatieregeling voor slachtoffers van geweld of seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat van alle kinderen die na de oorlog in jeugdzorginstellingen hebben gezeten, kwart te maken heeft gehad met fysiek, verbaal of seksueel geweld. De ministers De Jonge van Volksgezondheid en Dekker voor rechtsbescherming hebben daarvoor al excuses aangeboden. En nu komt daar een compensatieregeling bij. Hoe hoog die is horen de slachtoffers vandaag. Het weer, eerst zonnig, al snel vanuit het westen meer bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 9 graden. In het weekend meer regen, veel wind en maxima rond 11 graden.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 I know you're scared, and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of living.